Door Almegens met het NOS-journaal. Een anesthesioloog in het Elkeliek ziekenhuis in Helmond mag niet meer werken als arts. Dat heeft het medisch tuchtcollege bepaald... nadat de man was veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter. Hij pleegde veelvuldig ontucht met het meisje vanaf dat zij negen jaar oud was. Dat kon gebeuren omdat de biologische vader van het slachtoffer een collega was van de dader. CDA Sibrand Buma en Hans Weijers namens D66 worden volgens ingewijden aangewezen als informateur. De 60-jarige Buma is nu burgemeester van Leeuwarden. Was van 2010 tot 2019 fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hans Weijers is 74 en hij was onder meer topman bij ING en Axo Nobel. Daarvoor was hij in de jaren 90 minister van Economische Zaken in het eerste kabinet Kok. Op advies van verkenner Koolmees gaan ze meeschrijven aan een voorbereidend regeerakkoord. Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben nieuwe e-mails van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein vrijgegeven. Daarin suggereert hij dat Donald Trump meer wist van het misbruik door Epstein... dan de president tot nu toe heeft toegegeven. Dat meldt de New York Times. De drie mails die naar buiten zijn gebracht dateren uit 2011, 2015 en 2019. Trump ontkent elke betrokkenheid. Het Witte Huis noemt de publicatie een politieke aanval. Biologische groentekwekerij Jongerius in Houten stopt ermee. Het staat in een brief die het bedrijf naar medewerkers en relaties heeft gestuurd. De kwekerij wil zelf verder niet reageren. Jongerius is de grootste biologische opkwekerij van Nederland. Het bedrijf leverde jonge biologische groenteplantjes aan tuinders... en is een belangrijke speler in de sector. Het weer vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen.